Gert het NOS Journaal. Bij een terreuraanslag op een katholieke kerk in het zuidwesten van Nigeria... zijn tientallen doden gevallen. Schutters openden het vuur op kerkgangers en lieten explosief ontploffen. De gelovigen, onder wie veel kinderen, waren bijeen om het Pinksterfeest te vieren. De priester die de misleidde, zou zijn ontvoerd. Wie er achter de aanslag zit is nog niet duidelijk. In Londen is de 96-jarige koningin Elisabeth op het balkon van Buckingham Palace verschenen... bij de afsluiting van de viering van haar 70-jarig jubileum. Tienduizenden mensen juichten haar toe. Ook het volkslied werd gespeeld. Elisabeth heeft vanwege haar gezondheid alleen donderdag aan de festiviteiten meegedaan. En de vraag was of ze zich vandaag nog zou laten zien. Vanmiddag was er een parade in Londen langs dezelfde route toen ze werd gekroond in 1953. Ook de gouden koets waarin ze toen zat reed mee... met daarop bewegende beelden van de jonge, zwaaiende Elisabeth. De man van 22 uit Geleen die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 9-jarige Gino... is vijf jaar geleden veroordeeld voor misbruik en mishandeling van twee jongetjes in Sittard. Dat blijkt uit stukken in handen van de regionale omroep L1. Gisteren bleek al dat de verdachte een bekende was van de politie. Gino werd gisteren doodgevonden bij een huis in Geleen op aanwijzing van de verdachte. De jongen was woensdag spoorloos verdwenen uit een speeltuin in Kerkrade. Zware regenval heeft op verschillende plaatsen in het zuiden geleid tot overlast. Onder meer in Eindhoven, Echt, Roermond en Veldhoven zijn straten ondergelopen. Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgegeven vanwege onweersbuien. Ook in België hebben zware buien veel overlast veroorzaakt. De burgemeester van de plaats Landen in Vlaams-Brabant zegt tegen de VRT... dat de plaats zeer zwaar getroffen wordt door wateroverlast. In Borgworm bij Luik is sprake van een modderstroom. Het weer Vanavond ook buien in het noorden. De buien kunnen zwaar zijn. Morgen wisselen bewolkt met vanuit het westen nieuwe buien. Het wordt dan hooguit 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Heerenveen staat op de A7 tussen Wieringenwerf en Brezandijk 5 kilometer file.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 Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Hier op ZFM. I Might Be Dreaming, zo heet het nieuwe album van SB. En het, ja, het is een heel mooi album, eh, heel ingetogen. Cry from the Soul, zo heet het eerste track waar we naar gaan luisteren. Daarna eh, Bird of Paradise. En dat komt van het album Fate of a Flower van David Joseph Jennings. Jennings, ja. En dan terug in de tijd met Gregor Talen, Earth Rhythms. En nou, zo gaat het maar door. Veel ehm, muziek natuurlijk altijd. 15 tracks. Um, minimaal 2 minuten, maximaal 4 minuten eh, namen die niet zoveel voorkomen. Maar nu wil wel weer in dit programma is Lorena McKennett live in Paris en Toronto. Daar was zij jaren geleden overigens. Ehm, maar daar kwam een dubbel cd van uit. Eh. Nog een Nederlander, Chris Hinsen eh, met Tai Chi in Balance nummer 2. Eh, Chris, oh, ik lees het op Facebook, is weer met een tour bezig door Nederland. En eh, kleinschalig met, ja dat doet hij de laatste jaren, dat is heel leuk. Dan heeft hij een... beeld en geluid, zal ik maar zeggen. En dan maak je met Chris maak je dan eigenlijk een, een, reis. Ik dacht dit keer door India, maar goed, even met een slag om de arm. En dan daar nou, speelt Chris daar zijn muziek bij. We sluiten af met eh, Pilgrim van Goomer Edwin Evans. En de, eh, en de track heet Mary Magdalena. Oké, veel plezier bij het eerste uur van Peaceful Radio Show 1493.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 On your handheld block of light. What have you seen today? girl, I know something reached deep. Scarred your young mind, now you're scared to sleep. Flashbacks in shadows now loom on the ceiling and walls of your room. What you see on your screen is not all it is. Sometimes it's not how it is. I hope someone tells you All that you see on your screen Is not all it is Sometimes it's not how it is I hope someone tells you someone tells you day that made you feel that it's a game. You thought you saw your future as a power play of shame. If you don't want to be the girl on the screen, you don't have to be. Cause the truth is there is gentle, and the truth is there is kind. to reach past the sky. Not for fiction and lies, showing pain glamorized. That was not for you, not for you, not for your eyes. What you see on your screen is not all it is. Sometimes it's not how it is.